weer lekkere meuk. Oude meuk om eh, het tweede uur van de show te beginnen hier bij ZVL. Op deze mooie zondagmorgen. Want ja, de zondagmorgen is altijd mooi. Weer of geen weer bij eh, ZVL. En natuurlijk met de muziek die we vandaag brengen.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 time. I'm trying all my best to keep life going. ouderwetse disco jaren 80. Je hoorde toch maar mooi even Shalimar. En A Night to Remember. Ja, daar kennen we het ook weer van? Van, ehm, ja, wat was het ook alweer? Eh, I Can Make You Feel Good en dat soort eh, moois. En verder hoorde je Don Rosebaum met een mooi stukje country. Je hoorde Swimming Into Deep Water. Het is vandaag een mooie verjaardag. Een verjaardag van een Amerikaanse president, Donald Trump. Hij is vandaag jarig en uh, speciaal voor hem draaien we een van zijn favoriete songs. In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets. of the people that live there. People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else. People of Springfield, please don't eat my dog. Here's a catalog of other things to eat. They're eating the dogs. Whoa, whoa, whoa, whoa. They're eating the cats. Meow, meow, meow, meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. Whoa, whoa, whoa, They're eating the cats. Meow, meow, meow, meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. dogs. Whoa, whoa, whoa, They're eating the cats. Meow, meow, meow, meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. Whoa, whoa, whoa, They're eating the cats. Meow, meow, meow, meow. They're eating the pets of the people that live there. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. I walk the wire every I can't decide between wrong and right. I've lost control over the things I do. Cause I'm hopelessly falling in love with you. Now the one who never took a chance becomes a victim of circumstance lost my way. Now I'm so confused, cause I'm hopelessly falling in love with you. All my dreams are far behind. Nooit een hit geweest in eh, Nederland en zo. Maar wel in Canada. Daar was het echt heel groot. Een top 10 hit. Rick Ashley. En Hopelessly. En daarom, daarom hoor je hier. Gewoon omdat het een lekker nummer is. Op deze zondagmorgen. Verder hoor je David Scott. They are eating the cats. Speciaal voor Donald Trump. <laughs> Ik ga ervan stotteren. Die... eh eigenlijk een soort van de hond in de pot vond. En dat een beetje letterlijk eh, nam. Dat dus. In een paar minuten. Nou ja, een paar minuten, een minuut of tien. Een reportage van Jeroen van Gent. Want hij is de baan weer opgegaan met zijn blauwe microfoon. En vroeg aan de mensen op straat. Waar gaat uw hart sneller van kloppen? Denk er maar eens over na bij jezelf. En misschien eh, komt jouw antwoord straks ook wel voor bij de mensen op straat. gaan. voor eh, Ik hou van je. Me lobby you. <laughs> Ja. Me sweetie. <laughs> Natuurlijk hier bij ZVL. Gordon in Replay. Een eh, de nieuwe single van ze. Althans alweer een maandje of twee oud intussen. En verder de uh, Shape Shifters met Lola's Team. Mooie muziek hier bij ZVL. Een beetje afwisselend. En ook een paar ja, minder bekende nummers in de show vandaag. Maar toch wel lekker, toch? Straks reportage van Jeroen Verget. Ik zei het al, hij gaat het straks hebben over eh, waar gaat uw hart sneller van kloppen. Ik weet het wel in ieder geval van, ehm, wat zal ik nou eens zeggen, um, ehm, ijs. Waar gaat dat over? Over niets natuurlijk. Kom je net bij de show? Wees welkom. since we were nine or ten. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees.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 But the stars we could reach were just starfish on the beach. van de vele covers van eh, Seasons in the Sun. Maar deze kwam toch uit 1974. was een enorme hit. Terry Jacks. En eh, natuurlijk, je Seasons in the Sun dus. En Del Shannon met Keep Searching. We follow the sun. En dat mag natuurlijk ook wel in de zomermaanden. Overigens iets totaal anders. We gaan het hebben over een reportage van Jeroen van Gent. Ja, we kennen het allemaal wel. Hè? Ehm, ja, je denkt ergens over na. Je eh, ontmoet mensen. Je ziet dingen. En eh, je maakt sommige dingen mee. En dan denk je bij jezelf. God, daar gaat mijn hart van op hol. Maar waar eh, gaat uw hart sneller van kloppen? Nou ja, Jeroen Vergent. Zo brutaal als die is. Ging de straat op en vroeg het u. En hier zijn de antwoorden. Goedemiddag. Mag ik even wat vragen voor de radio? Ik heb leuke vragen, geen ellende. Leuke vragen. Ah, ligt er dan wat? Nou, een soort van man bij de hond vraag. Ik weet niet of je dat nog kent van vroeger. Ik ja, ik, heb het wel eens gehoord. <laughs> Nou, ja, waar gaat uw hart sneller van kloppen? Van blije gezichten van het eten wat ik heb gemaakt. Oh ja, want u zit in een slagerij of zo? Wat is het? Nee, catering? Eh, nee, eh, nee, ik ben eigenaar van Niet Frankies. Ah, uh, restaurant dus. Ja. En dan zit u blij gezicht als u e- eten heeft gemaakt? Of ja, ja, zeker. En dat is iets waar u hard sneller van... Zeker, ja. Zeker. Dat vind ik hartstikke leuk. Kunnen u nog een voorbeeld noemen van de afgelopen tijd? voor de groot? Ja, eh, de, de, de die, die, zijn hartstikke, die zijn hartstikke goed. En als die dan perfect medium rare is en naar de wens van de mensen en, dan, en hij is, is dan daadwerkelijk ook precies perfect medium rare. En je ziet dan een lach op de gezichten van mensen, dan, doet dat, ja. dan vind ik dat ook leuk. dat is... Bijvoorbeeld, dat is een heel simpel voorbeeld. Ja, nee, dat is, dat is helemaal niet zo simpel, want eh, er is een hoop rommel in, om, in omloop. Ik heb in restaurants gegeten dat je denkt, oh nee. Ja, waar gaat uw hart sneller van kloppen? Bonbon, bonbon, bonbon. Ja, als ik mijn man weer zie een poosje niet gezien heb. Gebeurt dat? Ja. Ja? Ja. een oh, paar dagen met vakantie geweest en ben ik toch wel weer blij dat ik hem zie. Oh, wat leuk. Nou, <laughs> oké. en dat na 42 jaar. ja. <laughs> Nou, hoe komt dat bij u aan? Ja, hartstikke mooi. Dat <laughs> klinkt, goed, klinkt goed, zeker. zeker ja. Klinkt goed. ja. Niet verbaasd, maar ik eh, vind het wel leuk. <laughs> leuk om te horen. Goed om te horen. Ja. ja, nou ja, waar gaat uw hart sneller van kloppen? Ja, van eh, uitverkopen in de winkel, ja. een koopje. <laughs> en eh, ja, nou ja, plannen maken voor de vakantie. Ja. voor een paar dagjes uit of zo en leuke dingetjes doen. Heeft u nog iets gescoord in de uitverkoop? Ja, ik scoor meestal wel wat hoor, maar ik kan niet bezig blijven, hè, want anders kom je kast overvol. Eh, precies, ja, ja <laughs> ik ga, betrek ik het weer op mezelf. Ik zie mijn in de kast inderdaad. Ja. Ehm, nee, en vakantie, heeft u op landen gemaakt? Nou, we zijn een beetje bezig. We gaan geen drie weken weg of zo hoor. Eh, nee, dat doen we niet. Een weekje is zat. Uitjes, zei u ook Uitjes, ja. Uitjes. gaan we naar Valkenburg en Ameland. Ah. Oh ja, ja, ja. ja. zijn leuke dingetjes. Dan gaan lopen we de wandel vierdaags of zo. Oh, oké. Ja, kijk, Die Valkenburg is nog heuvelachtig. Ja, die Heuveland vierdaagse. Hè? Lopen. Ja, die Heuveland vierdaagse. Ah, toch wel echt de heuvels door dus. Jazeker. Nou, dat is best wel pittig. Ja, dat hangt vanaf, eh, ja, als ik, ik ga 30 kilometer lopen, maar dat doe ik dus niet, hè. Minder. Ja, 12, 13 ja, zat. Ja, dat precies. Dat moet het doen zijn. Waar gaat uw hart sneller van kloppen? gaat mijn hart sneller gaat kloppen. hart sneller van kloppen? Van, bom, eh, bom, bom, ja, wat zal ik zeggen? Kinderen, als die aan het spelen zijn, eh, spontaan, eh, spontaniteit. Ik denk van, dit is nog zoals dat het hoort eigenlijk. En dan denkt u misschien aan ah, vroeger hoe u speelde ook als kind misschien? Ja, ik was altijd erg ondeugend hoor. Oh. Ja. <laughs> Oh. Ik was ook regelmatig in zoek. Oh, ja. Je had geen mobiele telefoon. Zo ben ik eens een keer eh, overvallen door het hoge water aan de rivier. En ik kon niet meer terug over het dijkje waar ik achter zat. Want ik was in slaap gevallen. Oh jee. En mijn vader en moeder waren natuurlijk vreselijk ongerust. die hadden de politie al ingeschakeld. Ja, zelf was er toch geen tijd van telefoon. Dus ze kon niet even een appje sturen of wat dan ook. Dus... Als ah, je eraan terugdenkt, gaat u hart nog sneller kloppen, denk ik. Ja, ik denk toch wel spannend. Ja. ja. Ja, mobiele telefoon tegenwoordig kun je overal uitreden op zo'n manier. Maar, eh, Absoluut. Maar u was ingesloten door het water? Ja, door het water, ja. ja. ik was daar aan het vissen en het was heerlijk weer. Ik denk, nou, even een tukje doen. En eh, toen kwam ik bij, Het was het water een halve meter hoger. En toen kon ik niet meer terug, zonder natte voeten. Dus toen heb ik maar gewacht tot laag was. ze zijn weer in ere hersteld, hè, die gorzen, zeg maar, om het zo maar te noemen. Eh, eh, dus het kan nog weer <laughs> met gebeuren. Het, zou zomaar, het zou, weer zomaar weer kunnen gebeuren, ja. ja. Nou, u gaat het niet weer doen? nee. nee. Nee. Waar gaat uw hart sneller van kloppen? Wat kan dat zijn? U had al iets in uw hoofd. <laughs> nee, ik, ja, nee, je zit al te denken aan dingen van... Eh, eh, nou, je overvalt me hier even mee hoor. Ja, dat is, dat, is een bekende reactie. Ja, waar gaat uw hart sneller van kloppen? Eh, de zon. De zon, ja, die is er even in nu. Nou, nee, maar als, je als die er is, dan gaat mijn hart sneller kloppen. Dan ja. lekker, energie. Dat werkt voor u echt? Ja, echt, daglicht, ja. Ja, daglicht sowieso, maar zon echt, hè? Ja, zon, ja, zeker. Wat gaat u dan doen als u die prikkel voelt? Naar buiten toe. Voelen. Ja. Wanneer was het laatst? vorige week, hè? Vorige week. Ja, van de week, zondag nog. Maar en wat doet u dan in de winter als af van die grijze dagen zijn? Hoe doet u dat dan? Gelijk nog even vervolgvraag. Ja, eh, ook wel naar buiten gaan, maar ja, dan zit je weer binnen. Dan ben je weer binnen gefocust. Ja. Nou ja, goed. Maar de zon schijnt wel gelukkig. Uh, af en toe winters, ja, gelukkig wel. Ja, toch van de leuke dingen. Enthousiast. Eh, de, de, net zoals nu, eh, de oh eh, vakantieplannen weer. soms op je werk dat je leuke dingen hebt. nou ja, met een gezin leuke dingen ondernemen. Dat dan, ja. Meerdere dingen. Zeker, zeker, ja. Dus dat werkt wel? Ja, zeker. Als prikkel? <laughs> ja, zeker. Zonnetje erbij en ja. Ja, waar gaat uw hart sneller van kloppen? Van een goede preek. Een goede preek? Ja. Ah, dat is mooi. kunt, u een voorbeeld noemen? Nee, er zijn er zoveel. Dus, uh, moet dat per se zondag zijn? Kan het ook door de week zijn? Kan ook door de week. als Jezus Christus maar als zaligmaker verkondigd wordt, dan zeg ik, dit is de beste boodschap. Oh, hartstikke goed. Ja. Dank u wel voor de reactie. Dank u. Dank u. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZV. All todo Ja, papa Chico natuurlijk. Hier bij ZVL. En uh, je hoorde Tony Esposito. Mhm. En de Venga Boys. Shalala. La la la la la la la. Gezellig. Ja, ik hoop dat je het ook een beetje gezellig eh, vindt hier bij ZVL. Terwijl wij hier aan de koffie zijn. En ik weet niet hoe het bij jou zit. Ben je ook al aan de koffie of ben je al aan de negende kop? Zou zomaar kunnen. Trouwens is eh, vandaag eh, de geboortedag van Alois Alzheimer. We zouden bijna vergeten te melden vandaag. Dat is wel vervelend natuurlijk. Eh, mannen van de Turtles natuurlijk. She's rather be with me. Ja, met wie anders natuurlijk, hè? Lekker uit de jaren 60 van de vorige eeuw. En Dubstar met Not So Manic Now. Past wel een beetje bij het verhaal van eh, Alois Alzheimer. Hij is overleden in 1915. Tja. Zometeen trouwens eh, over een minuut of 7, 8 is het tijd voor ja, de show. Je kunt daar doen Als je even naar onze website gaat, naar omroepzvl.nl, ga naar verzoekje. Vul daar het formuliertje in en dan gaan wij straks na 12 uur aan de slag met jouw verzoek. Dus als je denkt bij jezelf, Blokhuizen, wat een rare muziek draai jij vandaag. Ja, het is een beetje rare muziek, moet ik toegeven. Eh, dan kun je dat een beetje bijsturen. Straks na 12 uur hier bij ZVL. dat was hem weer voor vandaag. Sticks, sing for the day. Einde van deze mooie ja, aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Dankjewel voor je gezelschap weer. Volgende week zondag ben ik er weer bij Leven en Welzijn. En dan hoop ik dat je er ook weer bij bent. Maken we het weer een hele gezellige ochtend met veel koffie, lekkere koeken en mooie muziek. En daarbij ook nog een paar leuke ontwerpen. Is dat een goed plan? Veel plezier met mijn collega's zometeen hier bij ZVL. En blijf bij ons, hè. blijf bij ZVL. Ik wens je nog een hele mooie zondag.